spoedige start. een Klomp met het NOS-journaal. Bij de rellen in Geldermalsen gisteravond is een vrouw zwaar gewond geraakt. Ze heeft hersenletsel opgelopen, maar is inmiddels wel van de intensive care af. Haar advocaat zegt dat ze als toevallige voorbijganger door een ME'er voor haar eigen voordeur in elkaar is geslagen. De advocaat is van plan aangifte te doen tegen de ME'er en een klacht in te dienen bij de korpsleiding. De politie onderzoekt de zaak. Het inburgeringsexamen in het buitenland wordt 200 euro goedkoper. Huwelijks- en gezinsmigranten moeten voordat ze naar Nederland komen... een inburgeringsexamen afleggen op de Nederlandse ambassade. Het Hof van Justitie van de Europese Unie had eerder bepaald... dat Nederland zo'n toets mag eisen, maar dat de kosten te hoog zijn. Daarom gaat het examen nu 150 euro kosten in plaats van 350. Minister van der Steur noemt de nieuwe politie-CAO rechtvaardig en goed voor alle politiemedewerkers. Na maandenlange acties is er een akkoord bereikt met de bonden. Politiemedewerkers krijgen er in drie jaar 6,5% salaris bij en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst en de overuren. Libië krijgt een regering van nationale eenheid. De twee rivaliserende groepen in Libië hebben daarvoor een akkoord bereikt. Na een lang en moeizaam overleg onder begeleiding van de VN... hebben beide groepen de documenten ondertekend. Met het akkoord moet er een staakt het vuren worden bereikt... en moet het centrale gezag in Libië worden hersteld. Chelsea heeft trainer José Mourinho ontslagen, meldt de BBC. De positie van de 52-jarige Portugees stond al langer onder druk... vanwege de slechte prestaties van de Britse club. In de Premier League staat Chelsea op de 16e plaats. Gus Hiddink wordt genoemd als een van de mogelijke opvolgers van Mourinho. Het weer nog. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht trekt een regengebied van west naar oost over het land. Morgen op veel plaatsen zon, maar iets kouder dan vandaag. Het wordt dan 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een redelijk normale avondspits, geen extreme drukte. Er staan wel een paar lange files, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Afrit Bunschoot en Barneveld 11 kilometer. Andere kant op, richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. En daarom staat het stil tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer lang. De vluchtstrook alleen is open. Eh, omrijden vanaf Barneveld via Ede over de A30 en de A12 is veel sneller. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 4 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Knopend de Hoek en Nieuw-Vennep 7. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Er lag glas op de weg, dat is eh, opgeruimd. Tussen Amstelveen en Afrit Haarlem-Zuid nog 9 kilometer heel langzaam rijdend verkeer. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Afrit Berkel en Roderijs 12 kilometer file.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 Met onder andere Ghoul in the Gang, Dan Hartman, Earth, Wind and Fire, Sister Sledge, Michael Jackson en vele anderen. Maar ook hedendaagse top 40 nummers en een mix van Nederlandse artiesten komen voorbij. Meer informatie, Williams Pub, Halterstraat 44, aanvang om 8 uur en het is s'nachts om 3 uur afgelopen. So I want the world. tree. I love her, need her. give me so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me moon she really rays. Well, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart. Altijd weer ZFM. zaterdag 19 en zondag 20 december bent u van harte welkom op het Zandvoort Kerstver rond het Kerkplein. Een mooie gelegenheid om uw kerstinkopen te doen. De kinderen vermaken zich ondertussen prima op de ijsbaan. Tot aan een opwarmertje na het winkelen. Kom dan gezellig even langs bij de Koek en Sopie, bij de Koek en Sopie stand bij de ijsbaan... of reserveer een gezellig tafeltje bij een van de vele restaurants in het centrum. Meer informatie, het begint om drie uur s middags en het is s'avonds om 9 uur afgelopen. I've Wenspaviljoen aan Zee. Vanaf heden tot 3 januari kunt u alle wensen kwijt in het versierde wenspaviljoen op het Raadhuisplein. Alle wensen zijn welkom. En wie weet, komt uw wens er al uit. En ook tot 3 januari is de ijsbaan in Zandvoort aan het Raadhuisplein geopend.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 georganiseerd door Mater Mulder en Fit van de Beach. Vorig jaar was een geweldig succes met een groot publiek en een hele leuke teams. Elk team heeft zijn eigen kledingthema. Ook hier worden prijzen vooruitgedeeld. Elk jaar strijden de teams van maximaal vier personen... om leuke prijzen en een wisselbeker... die nu nog in handen is van de winnaar van vorig jaar, het cafeetje. Dit jaar is er nog één voorronde op dinsdag 22 december van 8 tot 10. Waarna de halve finales en de finale zal plaatsvinden op dinsdag 29 december van 8 tot 10. Wil je met een team meedoen aan de curling? Geef je dan snel op bij maarten@fit@thebeach.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer informatie? De IJsbaan of Raadhuisplein. Het e-mailadres is maarten@fit@thebeach www.ijsbaanzandvoort.nl en de website is www.ijsbaanzandvoort.nl schuine streep curling. Zandvoort Loop voor Serious Request 2015. Zandvoort Loop voor Serious Request 2015 is een bijzondere hardloopevenement in Zandvoort aan Zee... dat wordt gehouden op zondag 20 december. Tijdens deze loop zullen we zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Het bieden van een toekomst voor kinderen in oorlogsconflictgebieden. The Next Generation. Vorig jaar hebben we ruim 12.500 euro opgehaald en dat willen we dit jaar overtreffen. Wij organiseren een loop door het centrum van Zandvoort, de duinen en over het strand. De start zal zijn om 12 uur bij Beach Club nummer 5. Het ronde is 10 kilometer, dus later lopers, loopsters... zullen om 13.30 uur arriveren terug bij Beach Club nummer 5. Als wij minimaal 10.000 euro ophalen... dan zal een estafette-team van enthousiaste hardlopers... de cheque persoonlijk gaan brengen naar het Glazen Huis. En dit jaar is dat in Heerlen. De tocht is dan ruim 220 kilometer lang. We come ZFM. Westkust weerbericht. Vanochtend was het heel bewolkt met plaatselijk een beetje motregen. In het westen werd het al snel droog en in het oosten kon het lokaal nog licht miseren. Vanmiddag trokken velden hoge bewolking over het land en brak zo nu en dan de zon door. Het was zeer zacht, met 13 tot 14 graden in het noorden... en in het zuidoosten kon het maar liefst 16 graden worden. De wind was matig van kracht en kwam uit het zuidwesten. Vanavond is het droog en zacht. Vannacht valt af en toe wat lichte regen en daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen valt in de ochtend vooral in het oosten lichte motregen. Daarna is het op de meeste plaatsen droog en het grootste deel van de tijd is het bewolkt. Het wordt 12 tot 14 graden. Zaterdag blijft het zeer zacht, decemberweer... en kan de temperatuur in het zuiden naar 15 graden stijgen. In het noorden wordt het een graad of 12. Ook dat bestaat het weerbeeld uit bewolking met een kleine kans op lichte regen. Zondag breekt in het zuidoosten af en toe de zon door. Over het noordwesten trekt meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. Na het weekend komt er meer variatie in het weer. Af en toe trekt een regengebied over het land... maar tijdens droge perioden kan ook de zon doorbreken. Er staat meer wind en in kustgebieden kan de maandag tot en met dinsdag hard waaien. Het vooruitzicht naar kerst is wisselvallig en zacht. Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures, yet we go in fear of the same. together. Popzingers bij Rebel. Op zondag 20 december treden de Beach belangeloos op bij Rebel. Bij mooi weer zullen zij buiten op het terras optreden... en als het weer het niet toelaat, zullen zij binnen hun optreden verzorgen. De toegang is gratis, maar de opbrengsten van dit miniconcert... zal ten goede komen aan de speelgoedvijver De Groene Kikker. Om de kinderen een duwtje te geven voor een leuke kerstpresentie. Meer informatie, Rabel, Kerkplein nummer 7. Last night when I dinsdagmiddag 22 december serveert de Eetclub in de gezellige ontvangstruimte bij Pluspunt... een fantastische viergangen kerstmenu voor slechts 15 euro.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 Maar dat betekent niet dat straten voor die tijd naamloos waren. Ze werden vaak genoemd naar opvallende gebouwen die langs de weg lagen of naar functies die wegen en pleinen hadden. Zo is de Utrechtse weg de weg naar Utrecht en was de veemarkt de plek waar vee verhandeld werd. Waar de Kerkstraat naartoe leidt, laat zich raden. En aan bijvoorbeeld de Middenbroederstraat stond waarschijnlijk een klooster van de Middenbroeders. Je wegvinden in een stad was minder moeilijk dan op het eerste gezicht lijkt. Want steden waren veel kleiner dan nu. Veel meer dan de huidige historische binnenstad. Was er niet? En dan kom je een heel eind. Met aanwijzing als... Na de kerkstraat links richting de veemarkt. people someday. 20 december nemen natuurgidsen u graag mee voor een wandelexcursie door de Amsterdamse waterleidingduinen.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 De toegang is gratis en de kudde is er van 12 tot 4 te bewonderen... en eventueel te aaien. The minute you're before you walk out of sight. I'm like a child. Mijn twee uur Boulevard live zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft.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 Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Volgende week donderdag staat mijn muziekprogramma in het teken van kerstmis. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag. Thank you.